Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Duitse stad Mannheim is een politicus van de rechtse partij AFD aangevallen met een mis. De man werd gestoken nadat hij iemand in het centrum van de stad aansprak... en die zou verkiezingsposters aan het verscheuren zijn geweest. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat in Mannheim een politicus wordt aangevallen... zegt correspondent Charlotte Weijers. Afgelopen vrijdag heeft nog een man een anti-islamactivist aangevallen met een mes. Dat lijkt nagenoeg op dezelfde plek in Mannheim te zijn gebeurd. Er zijn meerdere mensen bij gewond geraakt en is ook een politieagent bij overleden. Ja, de aangevallen AFD politicus die vandaag is aangevallen heeft snijwonden opgelopen en ligt nog in het ziekenhuis. In de strijd tegen Hezbollah in het zuiden van Libanon gebruikt Israël witte fosfor in bewoond gebied. Dat zegt Human Rights Watch. Witte fosfor, dat is een chemische stof, kan ademhalingsklachten en ernstige brandwonden veroorzaken. En gebruik in bewoond gebied is volgens het internationaal recht ook verboden. Het middel is in zeker vijf steden en dorpen neergekomen. Volgens Israël wordt witte fosfor alleen gebruikt om rookgordijnen op te trekken. Het aantal leraren dat voor de klas staat met een vast contract is verder gedaald. Volgens het ministerie van Onderwijs heeft bijna een kwart een tijdelijke aanstelling... terwijl ze er juist meer op mikken om meer docenten een vast contract te geven... om te voorkomen dat ze iets anders gaan zoeken. In het mbo is ongeveer hetzelfde aan de hand. Daar heeft nu 22% een tijdelijke aanstelling... terwijl dat tien jaar geleden nog maar 12% was. En op basisscholen is voor het eerst in jaren juist sprake van een kleine afname van het tijdelijke contract. En dan nog dit. Het glazen huis van 3FM Serious Request staat dit jaar in Zwolle. Dat is eh, vanochtend bekendgemaakt. In de dagen voor kerst wordt er geld ingezameld voor MetaKids. Een stichting die zich inzet voor kinderen met metabole ziekte. De directeur legt uit wat dat met een kind kan doen. De afvalstoffen worden niet goed afgevoerd. Eh, het energieniveau, ligt, eh, ligt, laag. En, ehm, en wat je dan krijgt is, een, is aftakeling. En kinderen worden blind, ze worden doof, lichamelijk en geestelijk gehandicapt. En eh, ook dementie bijvoorbeeld is een van de voorbeelden waar eh, kinderen aan gaan lijden. Heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag is het overal droog en is er een mix van zon en bewolking bij een graad of 18. Later vandaag alleen in Zuid-Limburg nog kans op regen. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder staat file bij Petten 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N201 Hoofddorp uit Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Schiphol Rijk en Schiphol Oost.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 Wandelen is leuk. En het is ook nog leuker om dit samen te doen. Trek de staggroenen aan en ga met ons mee. Neem de buurman of de buurvrouw mee. Zo blijven we met elkaar in beweging. Deelname is helemaal gratis, inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Opgeven moet u uw eigen wel. En dat doet u via de balie 5740330. 5740330. En het is van 9 uur 45 tot 11 uur. En locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. De skoffelt Lily de Pink. We'll drink a drink drink Lily Pink the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound, and now he's learning how to fly. Rod the tone was known to be bony. He would never eat his meals, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. He'll drink a drink a drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious. He was Julius Caesar, and so they put him in a, home where they gave him medicinal compound, and now he's emperor of Rome. Johnny Hammer had a terrible sister, Twister's grandma. He could hardly sustain her, and so they gave him medicinal compound. Now he's seen some medicinal compound. Now they call her Millie B. Jennifer Eccles had terrible freckles, and the boys all called her names. But she changed with medicinal compound. Now he joins in all the game. to drink she filled up with paraffin inside and despite her medicinal compound sadly Piccadilly died up to heaven De Beach Boys is een Amerikaanse rockband die is in 1961 is opgericht in Newtown. De met harde hand aangespoord door vader en manager Murray Wilson... zelfs een weinig succesvolle liedjeschrijver... maakten de jongens muziek in de stijl van de Four Freshmen... waarbij harmonieuze zang de hoofdrol speelde. Aanvankelijk noemden ze zich de Pendletones, naar een merk overhemden. Later werd de naam van de groep omgedoopt tot The Beach Boys. Negen maanden na de naamsverandering werd de single Surfing in 1961 een Een combinatie van surfmuziek, een stijl die tot nu toe vooral instrumentaal was geweest... en teksten over surfen, auto's en natuurlijk meisjes. In hoog tempo werden singles en albums uitgebracht. Ik heb achterinvolgens gekozen voor Sloop Jombie, Good Vibrations en Surfing USA. We come on this closer now. Softly smile, I know she must be kind. goes with We're waxing down our surfboard.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 Een rondje Oosterplas Tijdens deze excursie rond de Oosterplas genieten we van en leren we over het duinlandschap. Hoe zijn de duinen ontstaan en welke veranderingen hebben zij de afgelopen eeuw doorstaan? Wie zijn hierbij betrokken geweest? Wat hebben exoten betekend voor de biodiversiteit En welke invloed hebben mensen gehad op de duinen? Ieder jaargetijde heeft zijn schoonheid en is altijd genoeg te zien. In de lente ontwaakt de natuur uit zijn winterslaap. Welke bloemen, struiken en bomen laten hun bladeren zien en hoe verspreiden zij hun stuifmeel? Tijdens deze interessante excursie valt er veel te leren over de duinen in het gebied rondom de Oosterplas. Vanaf het uitzichtpunt, Starreberg, hebben we een mooi gezicht op de duinen. Hier vandaan zien we zowel de binnenduinrand als het strand. De tijd is woensdag 19 juni van 8 tot half 9. Dus 19 juni van 8 uur tot half 9 s'avonds. Een start parkeerplaats NPZK bij een informatiebord ingang Bleek en Berg in Bloemendaal. Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Reserveren is wel nodig en dat doet u via www.np-zuidkennemerland.nl Chet Atkins en Mark Knopfler. Just one time. trouble mind if I could hold you just one time and then pretend that you're still mine. Oh, how I miss you so. Oh, I need you so. I feel this heart of mine. If I could see just one time. Lips that used to thrill me so. May now thrill someone else I know. Gone is the love that once was mine. Wish I could see you just one time. Oh. instrumentaal van de week. John Woodhouse, artiestennaam van Jan Hendrik Holshuizen, geboren in 1922 en overleden in 2001, was een Nederlandse accordeonist en componist. Hij werd op zijn 15e levensjaar wereldkampioen accordeonspelen. Woodhouse speelde jarenlang voor de VARA-radio met het orkest Accordiola. Als Johnny Holshuizen componeerde en arrangeerde hij meer dan duizend stukken voor radioensembles als Accordiola, Bella Musica, de Edelwijskapel, Sfeer en Rhythm en diverse ensembles en orkesten die zijn naam droegen. Hij won drie keer als componist het Nationaal Songfestival... met De Speeldozen in 1963, met Annie Palme... Het is Genoeg in 1965 met Connie van der Bos... en Ringering in 1967 door Therese Stijdmes. John Woodhouse op de Magic Accordeon, een elektronische accordeon... waarbij het geluid van een elektronische orgel kwam, met Kristalwals. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Dit was de Chup Chup Song van Cher. Gezellig een bakkie en een babbeltje met elkaar delen. U hoeft zich niet aan te melden. Gratis koffie of thee, kom gewoon eens lekker aanschuiven. Heerlijk genieten in het koffiehoekje. Elke maandag en dinsdag van 10 tot 12 uur. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. ABBA, Just a Notion. Yesterday, yesterday, yesterday. Franciscus Johannes Maria Boeien, geboren in 1957, is een Nederlands zanger, dichter, componist en muzikant. In de jaren 80 was hij populair met de Frank groep, Een band uit de Nederlandstalige golf die de nederpop uit die tijd doormaakte. Het werk van Frank Boeien kenmerkt zich door poëtische, vaak melancholieke teksten en melodieuze muziek. In een stijl tussen pop en chanson. Hier is de Frank Boeien groep met Kronenburg Park uit 1985. Dit was The Move met Blackberry Way. En ik eindig het eerste uur met de Buffoons. Heel toepasselijk. It's the end. Ik zie u graag weer terug straks. Na de boodschappen en het nieuws.